Om dat voor elkaar te krijgen spraken Hamas en Israël af dat ze gevechtspauzes zouden houden. Het inenten in het midden en zuiden van Gaza is klaar. Nu is het noorden aan de beurt. In Spanje is een Nederlander opgepakt in een groot drugsonderzoek. Hij wordt er samen met een aantal anderen van verdacht... drugs te hebben gedeeld op Ibiza en andere Spaanse eilanden. De Spaanse politie nam 1 miljoen ecstasypillen en honderden kilo's andere drugs in beslag. Schrijver Roald Daal is weer eens in de prijzen gevallen. Hij kreeg een gouden boek voor zijn kinderboek De GVR. Daarvan zijn er in Nederland meer dan 75.000 verkocht. Dat betekent dat boekenstichting CPMB goud heeft. Wereldwijd lezen nog altijd veel kinderen boeken van Roald Daal. Die zijn ook vaak verfilmd. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben goud gewonnen. Oranje had het even lastig tegen de Amerikanen... maar won uiteindelijk met 63 tegen 49. Onze collega's bij Sport spraken met speelster Bo Kramer. Ja, jij, gaat echt terecht, maar helemaal uit je dak. Ja, weet je, hier hebben we gewoon jaren van gedroomd. Eh, dit was wat we wilden. Dit was wat we heel, ja, gewoon wilden. ja, we wilden dit gewoon. En we hebben het gewoon, we hebben het weer geflikt. We hebben gewoon alle druk weer staan. Boven verwachting. Ja, we hebben gewoon weer een gouden medaille. We moeten er stoppen, je moet gehuldigd worden. Ga nog even zwaaien met die rozen. En dus behoudt Nederland zijn Olympische titel. Want op de Paralympische Spelen in Tokio pakte Nederland ook het goud. Met de nieuwe gouden plak heeft het Nederland de Paralympische Spelen afgesloten... met 27 gouden, 17 zilveren en 12 bronzen medailles. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Het wordt 22 graden en vanavond kan er vooral langs de kust weer een bui vallen.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 tussen Schiphol en Knoopend de Nieuwe Meer nog 10 minuten oponthoud. A5 Amsterdam-Hoofddorp tussen de aansluiting met de A10 en Knoopend Raasdorp... een kwartier extra reistijd. En op de A10 zelf tussen Amsterdam Sloterdijk en Knopend Amstel 20 minuten vertraging richting Utrecht.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 Come on! Whoa! Ooh, you're Zandvoort, op 106.9 CFFM Elke morgen Elke middag Elke avond Iedere ik er wel, maar jij er niet was. Dan was morgen, morgen waarschijnlijk weer zo'n dag. koude buren, lege flessen, lege flessen op de gang. Lange tanden, laten huren, laten huren. Weinig zon, weinig zon en veel behang. morgen. Oh. Smiddags, s'avonds, maar vooral s'nachts. Vooral s'nachts. Stel dat ik er wel en jij er niet was. Dan was morgen, morgen waarschijnlijk weer zo'n dag.